Even. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Buffalo ten noorden van Groningen is gisteravond een politieman doodgeschoten. Een agenten raakte gewond. De politie was afgekomen op een melding van huiselijk geweld in een woning. Daar lag een nog onbekende dode vrouw. Bij het station van Buffalo ontstond een vuurgevecht met de vermoedelijke dader. De man van 25 is gearresteerd en raakte gewond, net als de agenten en een omstander. De omgekomen politieman is een hoofdagent van 48. Zijn collega's zijn op de hoogte gebracht door de korpsleiding. Korpschef Dros sprak van een inktzwarte dag. Burgemeester Reewinkel van Groningen betuigde zijn medeleven met de nabestaanden en de slachtoffers. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Als eerste ziekenhuizen van Europa beginnen het Onze Lieve Vrouwen gasthuis in Amsterdam en het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad met het op afstand behandelen van patiënten. Op de intensive care afdeling in Lelystad hangen camera's. De verpleegkundigen aan het bed van de patiënt krijgen via een tv-verbinding advies van een specialist in Amsterdam. Die ziet op beeldschermen onder meer gegevens over de bloeddruk en de hartslag. In veel kleine ziekenhuizen, zoals in Lelystad, is s nachts of in het weekend geen arts aanwezig. Met tele-IC, zoals de methode heet, is er op zulke momenten toch voldoende zorg, zeggen de ziekenhuizen. In Amerika wordt het systeem al langer gebruikt. In Rotterdam is iemand om het leven gekomen bij een uitslaande brand. Het vuur woedde in twee woningen aan de Westersingel in het centrum van de stad. De brand is rond vijf uur ontstaan en is inmiddels zonder controle. De Amerikaanse regering heeft opnieuw het geweld tegen Libische burgers scherp veroordeeld. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken sprak van nieuwe vreedheden door de troepen van Gaddafi. Ze zei dat sluipschutters op weerloze burgers schieten en ze noemde de situatie in de belegerde stad Misrata nijpend. Het weer nog vanochtend in het oosten en noordoosten zonnige periode.